Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bedrijf SMS Parking moet gegevens over zijn klanten overdragen aan de Belastingdienst. Dat heeft het gerechtshof bepaald. De fiscus wil met die informatie controleren of leaserijders niet meer privékilometers hebben gereden dan ze opgeven. Het gerechtshof in de Bosch geeft toe dat het overdragen van de gegevens in strijd is met de privacy, maar vindt een juiste belastingheffing meer in het algemeen belang. Andere parkeerbedrijven hebben al eerder gegevens overgedragen aan de Belastingdienst. In China zijn bijna duizend leden van een verboden religieuze secte opgepakt. De secte gelooft dat Jezus is herrezen als een vrouw. En ze is de echtgenote van de oprichter van de secte. Twee jaar geleden begon de Chinese overheid een campagne tegen de groepering. Secteleden worden ervan beschuldigd dat ze zijn betrokken bij de moord op een vrouw in een fastfoodrestaurant. Donderdag begint het proces tegen hen. In Afghanistan zijn de Taliban een nieuw offensief begonnen. Volgens persbureau Reuters zijn zo'n 700 zwaar bewapende strijders in hevige gevechten verwikkeld met het leger. De strijd vindt plaats in de provincie Logar, ten zuiden van de hoofdstad Kabul. Of de Taliban daar al gebied hebben veroverd is niet bekend. In Den Haag zijn 35 mensen aangehouden bij een pro-Palestijnse demonstratie. Ze blokkeerden de ingang van het ministerie van Defensie. Toen de betogers weigerden weg te gaan, pakte de politie ze één voor één op. De demonstranten zeggen dat Nederland mede verantwoordelijk is voor de dood van Palestijnen in de Gazastrook, omdat er wapens worden geleverd aan Israël. Vorige maand liep een pro-Palestijnse demonstratie in de Schilderswijk in Den Haag uit de hand. Er werden antisemitische leuzen geroepen.